Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Zeven regionale kranten van uitgeverij Wegener kunnen door een storing vandaag niet verschijnen. De storing zit bij automatiseringsbedrijf Getronics en ontstond gisteravond als gevolg van kortsluiting. Daardoor kunnen de opgemaakte pagina's niet naar de drukpersen worden gestuurd. Dagblad De Limburger en het Limburgs Dagblad komen met een noodeditie. Gratis krant De Pers verschijnt wel gewoon. In Azië staan de beurzen flink in de min. De Japanse Nikkei-index staat ruim 3% lager, andere meer dan 4%. Beleggers zijn bang voor een nieuwe recessie. Daardoor sloten de beurzen in de VS en Europa gisteren ook al met verliezen van 3 tot ruim 5%. In Amerika is de leider van een mormoonse secte schuldig bevonden aan kindermisbruik. Secteleider Warren Jeffs kan daarvoor levenslang krijgen. Jeffs, die door zijn aanhangers wordt gezien als een profeet, is schuldig bevonden aan verkrachting van twee meisjes van 15 en 12 die hij als bruid had genomen. In totaal zou hij 78 vrouwen als de zijne beschouwen. Jeffs vindt dat hij slachtoffer is van vervolging van een religie. In de buurt van het Italiaanse eiland Lampedusa heeft de kustwacht zo'n 300 vluchtelingen gered. Ze dobberden al dagen rond op een gammele boot. Volgens de opvarenden waren al tientallen vluchtelingen op de boot bezweken aan honger en uitputting. Hun lichamen zouden overboord zijn gegooid. De 300 vluchtelingen zijn naar opvangcentra op Lampedusa gebracht. Het complete politiekorps van een stadje in het noorden van Mexico heeft zijn ontslag ingediend. De 26 politiemensen zijn bang voor drugsbendes die eergisteren drie collega's vermoorden. De burgemeester van Ascension heeft nu hulp uit andere steden gevraagd. Het weer in het oosten eerst nog wat regen, in de middag opklaringen met wat zon. Het wordt zo'n 22 graden.